Zes uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. De autoriteiten in Australië hebben duizenden toeristen langs de oostkust opgeroepen te vertrekken. Het advies is om het gebied tussen de kustplaats Batmans Bay en de deelstaat Victoria voor zaterdag te verlaten. Komend weekend wordt er harde wind verwacht en dat wakkert de bosbranden nog verder aan. Omdat sommige wegen door de branden onbegaanbaar zijn geworden... helpt het leger bij de evacuatie met twee schepen en vijf helikopters... Australië wordt al weken geteisterd door honderden bosbranden. In Amsterdam zijn twee mannen neergeschoten. Dat gebeurde op een parkeerplaats aan de Gaasperplas in het zuidoosten van de stad. De twee zijn met schotwonden naar een ziekenhuis gebracht, maar wel aanspreekbaar. De dader of daders zijn er waarschijnlijk in een auto vandoor gegaan. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Een aantal reizigers heeft vannacht op veldbedden geslapen op Eindhoven Airport. Het vliegverkeer werd gisteren stilgelegd door mist. Volgens het KNMI was het zicht op sommige plaatsen slechts 100 meter. Eerder op de dag was de luchthaven ook al enige tijd gesloten vanwege de mist... maar het vliegverkeer werd later toch hervat. Vluchten die al onderweg waren naar Eindhoven Airport... zijn uitgeweken naar Brussel en Keulen. Bij overstromingen in de Indonesische hoofdstad Jakarta... zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Sociale Zaken raakten duizenden mensen dakloos... Door moessonregens en overstroomde rivieren zijn op oudjaarsavond delen van de stad onder water gelopen. Ook de start- en landingsbaan van een van de grootste vliegvelden van Jakarta is overstroomd. Daardoor kwamen duizenden passagiers vast te zitten. Inmiddels vertrekken er weer vluchten vanaf het vliegveld. in Drachten hebben duizenden mensen gisteravond meegelopen... in een stille tocht voor de 16-jarige Roan... die vorige week werd neergeschoten bij een café. Ook burgemeester Rijpstra liep mee. Rowan overleed afgelopen zondag aan zijn verwondingen. Twee jongens van 14 en 15 jaar zijn na de steekpartij opgepakt. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. Het weer, overwegend droog en vooral in het oosten kan de zon schijnen.